En die voor vernielingen en verkeersmisdrijven zo'n 10 procent. Blijkt uit onderzoek van de Raad voor de Rechtspraak. Volgens de raad lijkt het erop dat de rechters de maatschappelijke roep om zwaardere straffen volgen. De KLM heeft vorig jaar geweigerd om mee te werken aan de uitzetting van Lilian Hoek, schrijft de Telegraaf. Er waren twee KLM-tickets naar Armenië geboekt... maar de luchtvaartmaatschappij annuleerde die de avond voor vertrek. Een directeur meldde dat ook aan de dienst terugkeer en vertrek. Waarom de KLM niet wilde meewerken wil het bedrijf niet zeggen. Minister Hoekstra stelt voorlopig geen verbod in op negatieve spaarrente. Tweede Kamerleden maken zich zorgen dat ook kleine tot gemiddelde spaarders... moeten gaan betalen voor het onderbrengen van hun spaargeld. Ook de minister vindt zo'n negatieve rente ongewenst... maar noemt een verbod nu een te drastische stap. In het zuiden van India heeft de politie vier mannen doodgeschoten. Die werden verdacht van de gewelddadige verkrachting en dood van een 27-jarige vrouw, een dierenarts. Bij een reconstructie van de gebeurtenissen op de plaats delict... zouden de verdachten hebben geprobeerd om agenten hun wapens af te pakken en te vluchten. En daarop werden ze neergeschoten. En het roze standbeeld dat zondag op Wereld Aidsdag in Amsterdam werd onthuld, is vernield. De levensgrote 3D-print van een vrouw is bij de knieën afgebroken. Het Aidsfonds gaat uit van vandalisme en heeft er aangifte van gedaan. Het standbeeld was bedoeld om aandacht te vragen voor de slachtoffers van aids. Bekeken wordt of het beeld wordt gerepareerd of opnieuw geprint. Het weer nog, bewolkt, periode met regen en vooral aan zee staat een stevige zuidwestenwind. Het wordt vanmiddag 8 tot 11 graden en in het weekend blijft het wisselvallig en zacht.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 So all I want for Christmas is my two front teeth, two front teeth, my two front teeth. and you're gone too far, cause you know it don't matter anyway. You can rely on the old man's money. You can rely on the old man's money.